uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De meeste wethouders van grotere steden geloven niet dat er genoeg sociale huurwoningen vrijkomen... als het zogeheten scheefwonen wordt tegengegaan. Scheefwoners zijn mensen in een sociale huurwoning die daarvoor eigenlijk te veel verdienen. Woningcorporaties hebben de mogelijkheid om hun huur extra te verhogen... zodat ze gestimuleerd worden om te verhuizen. Maar volgens veel wethouders hebben scheefwoners vaak geen alternatief. Fractievoorzitter Arie Slop van de ChristenUnie vertrekt uit de politiek. Dat heeft hij bekendgemaakt in het Nederlands Dagblad. Hij vindt er na 14 jaar tijd voor iets anders. De 53-jarige Arie Slop zit sinds 2002 in de Tweede Kamer. Hij is sinds 2011 fractievoorzitter van de ChristenUnie. Hij wordt opgevolgd door Kamerlid Gert-Jan Segers. Slop wordt op 1 januari directeur van het Historisch Centrum Overijssel. Vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans is bezorgd over de toekomst van de Europese samenwerking. Hij is bang dat het project kan stranden, zei hij gisteravond bij een lezing in Amsterdam. De eurocommissaris zei dat Europa te maken heeft met wat hij, wat hij noemde een perfect storm... door de vluchtelingencrisis die zo snel volgt op de eurocrisis. Timmermans vindt dat Europa uit elkaar getrokken wordt door nationalistische bewegingen die inspelen op de angsten van de Europeanen. En daar heeft de politieke elite volgens hem geen goed antwoord op. De oprichter van de Brabantse koffieshopketen The Grass Company is in Thailand tot 20 jaar cel veroordeeld voor het witwassen van geld dat was verdiend met de handel in softdrugs. Dat meldt Omroep Brabant. Zijn vrouw kreeg 12 jaar cel. De twee zijn een paar jaar geleden naar Thailand verhuisd. Het onderzoek naar de Grass Company begon in 2011. Vorig jaar juli deed de politie een inval in 20 panden, onder meer in vier coffeeshops. Het weer, gaat waait flink uit het zuidwesten, vooral in het noorden en op de Wadden. Verder valt er wat regen of motregen. Het blijft verder wisselvallig vandaag bij 13 tot 15 graden. Morgen en donderdag is het vrijwel droog, maar het blijft bewolkt. Dit was het ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB.